7 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De vreemdelingenpolitie zal dit jaar 10% meer illegale vooruitzetting overdragen dan twee jaar geleden. In prestatieafspraken tussen de ministers Opstelten en Leers en de politie staat dat er 4800 illegale moeten worden overgedragen. Gelet wordt vooral op vreemdelingen die misdrijven plegen of overtredingen begaan. Ook zoekt de politie speciaal naar uitgeprocedeerde asielzoekers. De politie zegt wel rekening te houden met kwetsbare groepen als minderjarigen, ouderen en zieke illegale en slachtoffers van mensenhandel. De leden van de PvdA hebben het liefst Diederik Samson als nieuwe leider. Dat blijkt uit een peiling van één vandaag onder duizend PvdA-leden. Samson krijgt er 54 Ronald Plasterk volgt met 31 procent, Nebahat Al-Bayrak staat derde met 9 Samson is favoriet omdat hij volgens veel leden goed is in het debat en een duidelijke visie en koers neerzet. Ook denken veel leden dat hij het best is opgewassen tegen PVV-leider Wilders. In tien staten in Amerika zijn de stembureaus geopend voor de republikeinse voorverkiezingen. Op deze Super Tuesday wordt bijna 40% van het aantal stemmen verdeeld dat nodig is om de kandidatuur voor het presidentschap binnen te slepen. Mitt Romney gaat landelijk in de peilingen aan kop, maar omdat de winnaar niet automatisch alle stemmen krijgt, zal het verschil tussen de kandidaten erg belangrijk zijn. De ogen zijn vooral gericht op Ohio. Romney en Santorum gaan daar gelijk op. De nucleaire onderzoeksinstallaties in Petten en Delft zijn veilig bij extreme omstandigheden. Dat schrijft minister Verhagen. Onderzoek, onderzocht is of de installaties een aardbeving of extreme weersomstandigheden aankunnen. Er is ook bekeken of de reactoren voldoen aan alle vergunningen en veiligheidseisen. Aanleiding voor de zogenoemde stresstest is de kernramp vorig jaar in Fukushima in Japan. Het weer vanavond is nog opklaringen. Vannacht raakt het bewolkt en trekt de wind aan. Morgen eerst nog droog. Daarna vanuit het noordwesten veel regen. En het wordt dan zo'n 8 graden.